Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Zelensky praat vanavond in het Witte Huis met de Amerikaanse president Trump over de toekomst van Oekraïne. Vrijdag sprak Trump in Alaska met de Russische president Poetin. Een vorig bezoek van Zelensky aan het Witte Huis liep uit op ruzie. Meerdere Europese leiders en NAVO-chef Mark Rutte praten vanavond ook met Trump. Volgens hen staat niet alleen de toekomst van Oekraïne, maar ook die van Europa op het spel. Trump zei zojuist op sociale media dat Zelensky de oorlog snel kan beëindigen. Hij leek aan te geven dat de herovering van de Krim en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne geen optie zijn. In Nigeria zijn meer dan 40 mensen vermist geraakt na een bootongeluk. De boot was met 50 opvarenden onderweg naar een markt in het noordwesten van het land toen het omsloeg. Tien mensen zijn gered. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart naar de vermiste opvarenden. Drie weken geleden sloeg er ook een boot om in Nigeria. Toen kwamen er minstens 13 mensen om het leven. Opnieuw zijn in Israël tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de oorlog in Gaza. Eerder dit weekend kwamen er ook al protesten. De demonstranten willen onder meer dat premier Netanyahu een deal sluit met Hamas... zodat de gijzelaars vrijkomen. Criminelen dreigen de gestolen gegevens uit het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker alsnog openbaar te maken. Op het dark web hebben ze een aftelklok geplaatst met de tekst dat ze veel geld willen. Eerder zou het getroffen laboratorium al losgeld betaald hebben aan de hackers. Een Nederlander is in de Franse Alpen omgekomen bij een ongeluk met zijn Delta-vlieger.